Door Almegens met het NOS-journaal. In het oosten van Oekraïne zijn Russische troepen de stad Kharkov binnengetrokken. Dat meldt een adviseur van de Oekraïense minister van Binnenlandse Zaken op sociale media. Op filmpjes die hij via Telegram heeft gestuurd is te zien dat Russische legervoertuigen door de straten rijden van Kharkov. Ook is daarop een brandende tank te zien. In Kiev is het volgens het gemeentebestuur afgelopen nacht relatief rustig gebleven. Volgens de plaatsvervangend burgemeester heeft het Oekraïense leger de situatie in de hoofdstad onder controle. Wel wordt net buiten Kiev zwaar gevochten in Vassilkiev, een stad op ruim 20 kilometer ten zuiden van de hoofdstad. Daar wordt een hevige strijd om een luchtmachtbasis. En bij Russische bombardementen explodeerde in Vassilkiev een oliedepot en vloog in brand. Ook in Kharkov woedt een zeer grote brand, daar explodeerde een gasleiding. De Amerikaanse oud-president Trump heeft de Russische invasie van Oekraïne veroordeeld. Op een bijeenkomst van conservatieven in Florida zei hij te bidden voor de Oekraïners... en prees hij de Oekraïense leider Zelensky als moedig. Eerder deze week wekte Trump nog ergernis toen hij het militaire optreden van de Russische president Poetin geniaal noemde. Trump herhaalde dat hij Poetins optreden slim vindt, omdat hij erin geslaagd is om de wereldleiders en de NAVO op het verkeerde been te zetten. Trump zei dat als hij president was geweest... deze ramp nooit zou zijn gebeurd. Het Westen zet een aantal Russische banken uit het internationale betalingssysteem SWIFT. Dat is onderdeel van een nieuw sanctiepakket van de EU, de VS, Canada en het Verenigd Koninkrijk. Door de maatregel wordt het voor die Russische banken heel ingewikkeld om internationale betalingen te doen. De Oekraïense premier zegt het Westen dankbaar te zijn voor de nieuwe strafmaatregelen.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 Santo Domingo of Ibiza. Ik laat je niet meer gaan. Ik blijf met je nu voor life Dus baby zeg en roep mijn naam. En ik kom bij je rond vijf. Maar als je mij vandaag verlaat, dan verdwijn ik voor een tijd. Heb schijt aan je vriendinnen, dus baby kom nu naar mij. Nee, ik laat je niet meer gaan. Eén ding wat ik wil van jou is dat je bent waar ik ben en je wordt mijn vrouw. Als ik even naar je kijk, word het zo benauwd. Dus één mijn mevrouw wat doe je nou? wat ik wil van jou, is dat je bent waar ik ben en je wordt mijn vrouw. Als ik even naar je kijk, word het zo benauwd. Dus één, mijn vrouw, wat doe je nou? mam, je pak mijn visa. Voor jou doe ik alles, ja, echt alles, maar happy, pa. Wij kunnen naar Bali, show richting Paris. Wij kunnen bewegen, jalla, kijk maar wat je doet. Weet je nog die tijden doen we liepen langs de grachten? Als ik iets herinner, baby, waren het die nachten dat kon ik al verwachten. Jij bent van mij, van mij, van mij. Ik laat je niet meer gaan laat Eén ding wat ik wil van jou is dat je bent waar ik ben en je wordt mijn vrouw. Als ik even naar je kijk, wordt het zo benauwd. Dus één mijn vrouw, wat doe je nou? Eén ding wat ik wil van jou is dat je bent waar ik ben en je wordt mijn vrouw. Als ik even naar je kijk, wordt het zo benauwd. Dus wat doe je nou? Het is die rapper met die Spaanse flow. Ik chillen met een VIP, ben met Spaanse host. Mijn naam is groot, geloof me, ik was daar gebroken. Als ik spit, komen rappertjes in ademno En dat weet je, niemand die het doet als de mokro en zijn neven. Zeggen niet meer, kijk in die mokro Alles gaat goed, ik ben niet ontevreden. Als jij slim, maar moet dom gaan spelen. Het is de dag dat ik je zag in Amsterdam. Lief voorbij en dag meteen van zij is bang. Met jou maakt het mij niet uit waar ik beland. Santo Domingo ik laat je niet meer gaan, ik blijf met je nu voor lijf. Dus baby zeg en roep mijn naam en ik kom bij je rond vijf. Maar als je mij vandaag verlaat, dan verdwijn ik.